van 5 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Nigeriaanse leger zegt dat het 178 mensen heeft bevrijd... die werden vastgehouden door terreurbeweging Boko Haram. Verreweg de meeste gevangenen waren vrouw of kind. Militairen vonden de gevangenen bij de ontruiming van meerdere kampen... van de islamitische terreurorganisatie. Daarbij werd volgens het leger ook een commandant van Boko Haram opgepakt... De nieuwe president, die nu een paar maanden aan de macht is... heeft de aanpak van Boko Haram tot zijn grootste prioriteit bestempeld. Reizigers die van plan zijn vandaag te vliegen vanaf de luchthaven van Brussel... kunnen het beste op tijd vertrekken. Vakbonden gaan vandaag actie voeren en daardoor kunnen de wachttijden flink oplopen. Veiligheidsmedewerkers zijn boos omdat de werking van de nieuwe veiligheidspoortjes nogal te wensen overlaat. Uit protest gaan ze vandaag de bagage extra goed controleren... en ook zullen sommige passagiers uitgebreider worden gecheckt dan normaal. In Den Helder heeft een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. De brand ontstond op een balkon op de tweede verdieping en sloeg over naar hogere balkons. Alle 28 woningen in het complex werden uit voorzorg ontruimd. Tien woningen hebben zoveel waterschade opgelopen dat de bewoners vannacht niet meer terug naar huis konden. Niemand raakte gewond. In de Amerikaanse staat Illinois is een bezoeker van een muziekfestival om het leven gekomen door noodweer. Het slachtoffer kwam om toen de wind een grote festivaltent losrukte van zijn kabels. De tent kwam verderop op bezoekers terecht. Twintig mensen raakten gewond. Het noodweer brak los op de laatste dag van het Vierdaagse festival. De optredens die nog stonden gepland zijn afgelast. Ook elders in de omgeving leidde het noodweer tot problemen. In Chicago werd het terrein van een ander festival ontruimd... en op veel plekken vielen bomen om. Het weer, het wordt vandaag een warme dag met temperaturen van 28 tot 32 graden. In de avond neemt de bewolking toe, maar pas in de nacht en morgen overdag gaat het regenen en waarschijnlijk ook onweren.